Mariel Hageman met het NOS Journaal. ministers van Financiën van de eurozone zijn in Luxemburg bijeen om de jongste problemen in de Griekse schuldencrisis te bespreken. Gisteren maakte Griekenland bekend dat het land ondanks de straffe bezuinigingen er niet in slaagt het begrotingstekort voldoende terug te dringen. Het tekort zal dit jaar uitkomen op 8,5 procent, terwijl 7,6 was vereist. Ook volgend jaar halen de Grieken de doelstelling niet. Voor het begin van de vergadering in Luxemburg wilde geen van de deelnemers iets zeggen. De vraag is of Griekenland nu in oktober de toegezegde 8 miljard euro krijgt die nodig is om salarissen en pensioenen uit te betalen. Op de valutamarkt viel de euro terug tot de laagste stand tegenover de dollar in 9 maanden. De euro is nu 1,33 dollar waard. Een Amsterdamse vrouw wordt ervan verdacht dat ze haar vierjarig kind heeft mishandeld en verwaarloosd. Het kind zou maandenlang in een kamer zijn opgesloten met een emmer als toilet. Volgens het Openbaar Ministerie is het kind geslagen en kreeg het niet genoeg te eten. Het OM wil niet zeggen of het een jongen of een meisje is. De 25-jarige moeder moet 13 oktober voor de rechter verschijnen. De gemeente Amsterdam denkt dat er de komende jaren 80 tot 100 miljoen euro extra moet worden bezuinigd. Dat is nodig door de onzekere economische situatie en de bezuinigingen die het Rijk oplegt, staat in de begroting voor 2012. In het akkoord was al een pakket van 208 miljoen euro aan bezuinigingen opgenomen. Hoe de extra bezuinigingen worden ingevuld staat nog niet vast. Rijkswaterstaat gaat een proef doen met reflecterend asfalt. De proef wordt gedaan op twee rijbanen en de vluchtstrook op de A35 bij Hengelo, over een afstand van 600 meter. Bij het asfalt wordt gebruik gemaakt van lichter gekleurde steentjes. Het asfalt is zaterdag aangelegd, maar het effect zal pas over een paar maanden zichtbaar zijn. De toplaag moet slijten. Het weer. Vanavond en vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Morgen bewolking met af en toe wat regen. Het wordt 17 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Blaricum 7 kilometer en voor Eembrugge 3. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Zoeterwoude 4. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Knopend Badhoevedorp 3. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Amersfoort voor de RAI 3.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 Peter Cooper, hij heeft het over een gospel song. Every morning I, I wake up I find the sun is so blue Every morning now I wake up I find the sun is so blue Cause there's always something happening yeah, That's gonna remind me of you There's always something happening That's gonna always told me You was more than just a friend You always told me You was more than just a friend When I needed your help so bad There wasn't given no helping hand When I needed your help so bad, yes There wasn't given no helping hand taxi I know I just ain't wrong No matter what you might say I know I ain't that wrong But how could you tell me anyway Cause now you left my life before it had begun How could you tell me anyway now You left my life before it had begun there's one thing that you can't deny You're running in my blood Should I love you or should I hate you? Well, I don't know So help me out Well, what's done has all been said and done But I tell you, my life stays so cool What's done has been done but my life just stays so good I hope one day we shape up Now the story has been told I hope one day we might shape up Now the story has been told of Fine Art of Music, zo heet deze cd, is uitgebracht door eh, de KRO. Eh, daar worden nog alles een keer wat eh, muziek opgenomen. En die mensen, dat zijn allemaal singer-songwriters die regelmatig te zien zijn daar bij de KRO. Worden live opnames van gemaakt, zoals ik al zei. En die komen dan op deze cd te staan. zo ook deze dame, Kim Carnes, Still Warmed by the Furl. Oh, the sun's coming through Little cracks in the shade Take a long look at you And I'm still amazed You're the king of my heart You're the spark in my eye I was straight out of luck till you saved my life. your love linger until I'm still warm by the thrill. There's a dew on the grass In a mist on the hill Maybe I will. In this tattered old world, where there ain't nothing deze dame nu hoort met een heel grote band achter zich of gewoon alleen zomaar met haar gitaartje. Het klinkt gewoon voortreffelijk. En datzelfde geldt ook voor een man uit Amerika, Jeff Talmadge. Wild and Precious Thing. Sometimes you have to guess How the story ends Maybe you're the one who gets away remember that misty night The sparrow beat his wings Against the glass as if Our light inside were day Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing Did you watch the hours pass? There was a clock in every room How could you miss? The time was winding down Do you remember every minute? Every footstep in the hall every dream in every little town. Oh, you wild and precious thing. Oh, you wild and precious thing. like a rowboat on the ocean, a candle in the snow, a moon so bright it could take your breath away. And someday the day may come when you heed the highway's call, and then I'll say a prayer and hope that you're okay. Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing So be careful what you touch You're stronger than you know And precious things will break before they bend careful where you go This town can break your heart The fabric that gets torn will never mend Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing precious thing De ingetogen muziek van Jeff Talmadge Ingetogen is de muziek van eh, deze drie heren Rien de Bruin, Arie van der Graaf en Wim, Wim van der Kerkhoff zeker niet hoor Ik heb het over de Amazing Stroopwafels van de CD Eeuwige Vlam. Altijd samen met zijn vader. Groot als hij was er niet in. Hij paste in geen enkel kamer. En keek over alles heen. Op de kermis een attractie. Spot en hoon bij hem kwam altijd mild was de reactie van de reus van Rotterdam. Hij kwam uit het oude West, twee hoog in de Hoeverme straat. Met zijn schoenmaat 62, Rotterdammer in het kwadraat. Op de is een attractie op een hond bij me kwam. Altijd wild was de reactie van de reus van Rotterdam. Op zijn verhoogde fiets gezeten, werd hij door ieder nagestaan. Hij die, omdat hij ook moest eten, Zelf verkocht als ansichtkaart. mama's stad nam. Denk ik bij die wolkenkrabbers, aan de reus van de altijd samen met zijn vader. Zo groot als hij was zijn idee, hij paste in geen enkel kader. En keek over alles heen, op de kermis een attractie. spot en hoofd bijna kwam. Altijd mild was de reactie van de reus van Rotterdam. deze cd, De Eeuwige Vlam, met eh, De Reus van Rotterdam erop. Die stamt uit 2001. Eh, Ik heb eh, de laatste keer wat cd's gekregen van iemand. En er zaten maar liefst 10 albums bij van deze Amazing Stroopwafels. Nee, dit is niet Glenn Miller hoor. Dit is de cd Night and Day. Chicago. Big Band. En u kent het, hè? In the Mood. zo heet deze cd van uh, Sade. En er staat een van hun eh, misschien wel bekendste nummers op, alhoewel het is wel de 7 minuten uitvoering hoor. No Ordinary Love. weet niet of u wel eens ooit eh, op zaterdagmiddag luistert naar de, de strepen van Spits. En als ik dan strepen zou mogen geven aan deze cd, dan zou bandje nummer 5 toch zeker net zo goed uit de verf komen als bandje nummer 1 wat u daarnet gehoord heeft. No Ordinary Love. Ik zeg al 7 minuten zo ongeveer. Dit nummer duurt wat korter. 5,45. Ze maken alleen maar lange nummers. Die Jade. Luistert u maar eens naar. The Kiss of Life. strepen verdient, <laughs> eh, verdient deze cd. Nou ja, goed, het is al een hele oude cd. Hè. Hij stamt uit 19, eh, moet ik even spieken hoor, 1992 alweer. Dus het is een hele oude cd in de muziek. Maar, dat wil niet zeggen dat hij niet mooi kan zijn. Hè? U weet het, ik ben helemaal niet eh, hit-related, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen als iemand tegen mij zegt van... je moet alleen maar hits draaien, weet u dan wat ik tegen hem zeg? Nou, ik zeg dan dit, net als de straatklinkers. Nou de pomp, mooi. Ik heb het wel bekeken, dit zit echt nooit snoor. Het is toch nooit zo dat dit zonder me kind. Loop naar nou de pomp, loop naar nou de pomp, loop naar de pomp, want zo het geen zin. Ik vraag aan mijn bos of ik snipper ik huil verwonderd en vraag me waarom. Ik wil kom vertel, maar ik zei het nooit. Ik luip hier om en zong gouden dit light. Loop naar de pomp, bekijk het maar. Ik heb het wel bekeken, dit zit echt nooit snor. Het is toch nooit zo dat dit zonder me kent. Loop naar de pomp, loop naar de pomp, loop naar de pomp want zo het geen zin. Ik zat met mijn vrouw in chic restaurant, het duurde wat lang en vlees was verbrand. Ik heb de oude ober een mijn jas getrokken en vrouw ruip gramnieren, dat kist toch nooit mokken. mijn fiets is terugbreng. Hij lag voor Noorroes en ik begon te zingen. Loop naar de pomp, bekijk hem Ik heb het wel bekeken, dit zit echt nooit snor. Het is toch niet zo dat dit zonder me ken. Loop naar de pomp, loop naar de pomp, loop naar de pomp, want zo het geen zin. terug, eh, toen heb ik eens een keer een eh, avondvullende tekenfilm gezien. En daarin zong eh, Vanessa Williams The Colors of the Wind. En toen dacht ik bij mezelf van, wat heeft die dame een prachtige stem. Ik ben eens wat verder gaan zoeken en kwam een cd tegen, ook alweer van jaren geleden, The Sweetest Days. En daar klinkt zij ook wel heel mooi op hoor. De titeltrack van die cd. I you with that last night That both of you were making eyes You did it right in front of my face As if I had no pride And now you're always working late You never had much time for me And you're expecting me to believe That you're not out for she Tonight I'll give you my surprise I hope that you won't mind I'm giving nah, baby I found another And he is my lover And I'm going out for the rest of your life I bet you never thought I'd go that far I bet you never thought I'd break your heart I bet you never even thought at all I bet you never, no you never I bet you never thought I'd go that far I bet you never I can't deny But what it is intentional The intention of your crimes I know how much that I can take I know my heart demands a change If I can't have my way Then all I have to say is Tonight I give you my surprise In return for your lies I'm giving you an eye baby I found another And he is my lover And Eh, wethouder. Is zanger, schrijver, producer. Dat is deze man niet. Het is een echte duizendpoot, deze Henk Westbroek. Als jij je kleren aan to turn a stone to dust. zo'n 100 jaar geleden. Toen presenteerde deze dame een keer een songfestival. You are standing in the cold, you are standing tijdens het eh, tellen van de stemmen mocht zij één liedje zingen. En dat was meteen de grote doorbraak voor Victor Laszlo. En dit is een prachtig nummer wat zij eh, heeft, zelf heeft geschreven. If I Go. Peter Groot-Kormelink en Herman Grimme. Als ik dat tegen u zeg, dan zegt u, oh ja natuurlijk, de jazzpolitie. Liefdesliedjes is een van hun grootste hits. Maar ze hebben er nog zoveel andere geschreven, hè, deze twee.